Teerhuur. het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen houdt er voorlopig aan vast... dat ook hulpdiensten op snelwegen voortaan minder hard mogen rijden. Ambulances mogen bijvoorbeeld maximaal 40 km per uur harder dan gewoon verkeer. Nu mogen ze op sommige wegen nog 170. Na de verlaging van de maximumsnelheid overdag naar 100... mogen ambulances dus niet harder dan 140. De VVD en PVV denken dat ambulances daardoor mogelijk vaker te laat komen... Van huizen wijst erop dat de verschillen te groot worden... als autoverkeer maximaal 100 mag en hulpdiensten 170. Wereldwijd is het aantal mensen dat is besmet met het coronavirus opgelopen tot boven de 100.000. Ruim de helft daarvan, zo'n 55.000, is van de ziekte genezen. China is het land met veruit de meeste besmettingen, meer dan 80.000. In Nederland zijn nu 128 gevallen bekend. Van 27 van hen is niet bekend hoe ze besmet zijn geraakt. De rest heeft het virus opgelopen in het buitenland of door besmetting in de omgeving. Vanmorgen werd bekend dat een man van 86 uit Hoekse Waard is overleden aan het coronavirus. Bij een aanslag in de ambassadewijk van Tunis zijn zeker drie doden gevallen. Doelwit waren politieagenten in een controlepost dicht bij de Amerikaanse ambassade. Een agent en de twee zelfmoordterroristen kwamen om. Vier agenten raakten gewond. Een inwoner van Mosul in Irak eist 2 miljoen dollar schadevergoeding van de Nederlandse staat. In 2015 werd zijn huis gebombardeerd door Nederlandse F-16's. Defensie noemde de luchtaanval onlangs een vergissing. De Irakees stelt de staat aansprakelijk voor de dood van zijn vrouw, dochter, broer en neef. Ook wil hij compensatie voor het verlies van zijn huis en inkomen. Minister Bijleveld van Defensie vindt het bedrag dat de man eist erg hoog... maar heeft beloofd serieus naar de claim te kijken. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op. Morgen overdag blijft het overal droog en dan is er veel zon. Zondag weer regen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor hoogmaalde 5 minuten vertraging. De N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Bergen en Heilo 10 minuten.